Vanochtend probeerden ze het terrein op te komen door een gat te graven onder het hek door, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Bij deze actie zijn 15 demonstranten aangehouden. Demonstreren mocht, maar graven niet. Nou, eerder werden ook al mensen aangehouden, dat was gisteren. Toen wisten ze over het hek eh, te komen en de start- en landingsbaan van vliegbasis Volkel te bereiken. En maandag werden er vier ingangen anderhalf uur lang geblokkeerd. Flinke zwarte rookwolken in het Zuid-Hollandse Moordrecht. Daar is brand uitgebroken in een verffabriek op een industrieterrein. Brandweermensen zijn nu bezig om het vuur te blussen. Als staan Joost Eertmans licht, dan staat hij op de verkiezingsposter van JA21. Hij wil weer lijsttrekker worden en het partijbestuur ziet dat ook wel zitten. De leden moeten er nog wel over stemmen en dat doen ze volgende maand. En goed nieuws voor iedereen die helemaal Barbie-fan is geworden na die mega populaire film. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. De makers van de pop bouwen nu een speciaal pretpark in Amerika. Bezoekers kunnen straks onder meer een kijkje nemen in het zuurstokroze strandhuis... en een drankje drinken op het dakterras. De speelgoedmakers zetten trouwens niet alleen Barbie in de spotlight. Ook andere classics zoals Thomas de stoomlocomotief krijgen een plekje. En dat park dat gaat waarschijnlijk volgend jaar open. Het weer lekker zonnig, 20 tot 23 graden.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 Some say troubles abound. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I crown. All my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say troubles abound. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. tweede uur begonnen met The Dire Straits, Sultans of Swing, gevolgd door Simple Minds, Belfast Child. En we gaan door met de Beatles, een oudje, een Day in the Life. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the house of law. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. I just had to look, having read. woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. small. Now they know how many holes it takes to fill the album. altijd al op een circuit willen rijden... in de aanloop naar Formule 1 racen we op ons eigen circuit op het Louis-Davids Carréplein. Wees welkom met stepjes, skilers, rollators, scootmobiel of elektrische stoel. Aanmelden bij Linda Oudendijk. Telefoonnummer 06 33 80 3279. 06 33 80 3279 of l.oudendijk.nl plus.zandvoort.nl En het is woensdag 23 augustus van half drie tot vier uur. En zoals ik al zei, Louis Davids Carré in het centrum.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 Back, back, Radio-collega Bart van der Meer heeft elke week een item over vervlogen tijden in de Engelse top 40 van 60 jaar geleden. Hij schreef deze week het volgende. 1 augustus 1963 was de dag dat de wereld kennis kon maken met de Rolling Stones. Hun eerste single, Come On, verscheen in de top 40 en bereikte de 7 weken de hoogste notering, de 21ste plaats. Het was nog geen eigen compositie. De kwaliteit kwam pas later aan het licht. Come On werd geschreven door Chuck Berry. Op aandringen van hun manager, Andrew Loog Oldham, zetten Mick en Keith zich aan het schrijven van eigen materiaal. Oldham zei, als John en Paul het kunnen, dan kunnen jullie het ook. Hij had een vooruitziende blik, onze Andrew. De Rolling Stones met Come On uit 1963.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 Coming down from whisper star to have a little faith in me. And when your back's against the wall. little thing Traditiegetrouw wordt bij strandpaviljoen Beach Club 10... elke eerste zondag van augustus Jazz on the Beach georganiseerd. Vanwege de slechte weersverwachtingen werden daags voor de oorspronkelijke datum besloten om het een week uit te stellen. Dus de jazzmiddag is nu komende zondag 13 augustus om half twee. Martijn Stok speelt Boogie Boogie en Blues en doet dat samen met zangeres Greta Holtrop, saxofonist Olaf Hoeks bassist Hans Ruigrok en drummer Maarten Kruiswijk. De muziek begint om half twee en de toegang is gratis. Ze zeggen wel dat je blijft hangen aan het diepe liefde komt niet op bestelling En de slaan de al even min Je hoort ook wel van die verhalen In de goot door een gebroken hart Wat dat betreft blijf ik gelukkig ongedeerd Liefde heb ik gul gegeven Maar ik heb niemand ooit aan beden of vereerd Duizend keer heb ik me vergist Duizend keer de verkeerde smaak zonder je te kennen heb ik je gemist. Maar deze keer is het raak. En want jij met de hemel en de aarde, de zonnesterren en de maan, de mooiste en de liefste. Hartstochtelijk spontaan, ik laat je nooit, nee nooit, ik laat je nooit meer gaan. Het lot dat kun je geloven, als je aan anderen de keuze laat. Maar ik kies zelf ik me vergist Duizend keer de verkeerde smaak dus Zonder je te kennen heb ik je gemist Maar deze keer is het raak En want je bent de hemel en de aarde De zon, de sterren en de maan De mooiste en de liefste Hartstochtelijk, ah, spontaan, ik laat je nooit Nee, nooit Ik laat je nooit meer gaan Ik dwaalde in zocht en wist nooit waar ik uit zou komen. Sliep regelmatig bij vage vriendinnen met wie ik uiteindelijk niet wou beginnen. Soms iets te veel, iets te vaak. Risico's genomen. Liep te vaak uit de hand, ging dat over de rand. Maar deze keer, deze keer is het raar. Want je bent de hemel en de aarde, de zon, de sterren en de maan, de mooiste en de liefste. Aanstochtelijk spontaan, ik laat je nooit, nee nooit, ik laat je nooit meer gaan. Je bent de hemel en aarde, de zonne de en de maan, de mooiste en de liefste. Aanstochtelijk spontaan, ik laat je nooit, nee nooit, ik laat je nooit meer. Dit waren de kast met Raak. Cursus valpreventie. Leer zelf wat je kunt doen om de kans op een val te verkleinen. De cursus biedt informatie en praktische tips. U oefent actief om uw coördinatie, balans, kracht en conditie te verbeteren. Een reeks van 15 bijeenkomsten voor 30 euro. Met Zandvoort pas 50% korting, inclusief koffie of thee en natuurlijk wat lekkers bij elke bijeenkomst. Aanmelden via www.plus.zandvoort.nl schuinstreepje cursussen.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 Trio Helleniek is een Grieks trio dat zich specialiseert in de Griekse sertaki muziek Bewerkt voor een westers publiek. Ze zijn vooral bekend van de hit De Dans de Zorba. Hun versie en die van duo Acropolis en Mikis Theodorakis stonden samen genoteerd in de top 40.